Het voertuig was te hoog en beschadigde het plafond van de tunnel. De auto raakte zwaar beschadigd door brokstukken van het plafond. Niemand raakte bij het ongeluk gewond. Het verkeer wordt nu door één tunnelbuis geleid. Het weer bewolkt, veel wind en vanuit het noordwesten regen. Later in het noorden nog wat zon. Het wordt ongeveer 9 graden. Morgen wisselend bewolkt, een frisse noordenwind en dan wordt het 7 graden. Dit was. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A27 Utrecht-Breda tussen Gorkum en Breda.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 Regeringspartij CDA is het eens met de koningin. Kamerlid Smilde heeft zich er helemaal niet aan gestoord. Volgens haar is de uitspraak helemaal in lijn wat minister Roosentaal eerder deze week heeft gezegd. De VVD wil niet reageren en de PVV heeft er ook nog niets over gezegd. De Amsterdamse haven heeft het afgelopen jaar 3% meer goederen overgeslagen dan in 2010. Daarmee heeft Amsterdam een beter jaar achter de rug dan de haven van Rotterdam, die een groei zag van iets minder dan 1%. De Amsterdamse haven deed het vooral goed in de eerste helft van 2010 en moest het vooral hebben van de overslag van olieproducten. Die steeg met 9%. Ook legde er vorig jaar een recordaantal zeecruiseschepen aan in de Amsterdamse haven, namelijk 123, een derde meer dan het jaar daarvoor. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam heeft forse kritiek op het cultuurbeleid van het kabinet. Hij ergert zich aan de botheid waarmee er wordt bezuinigd, zo meldt het parool. Bezuinigingen moet, maar kapotmaken niet, zei de burgemeester bij het afscheid van Hedy Dancona als voorzitter van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Van der Laan zegt dat hij extra kwaad is vanwege de grimmigheid van de bezuinigingen. In Birma heeft de regering een wapenstilstand gesloten met rebellen van het Karenvolk. volk die vechten in het oosten van het land al ruim 60 jaar voor onafhankelijkheid.